Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra, Dit is het nieuws van NOS op 3. De huidige coronavaccins werken over een jaar niet meer goed... zeggen virusexperts van over de hele wereld tegen hulporganisatie Oxfam Novib. Het heeft te maken met de mutaties van het virus. Zoals de Braziliaanse coronavariant. Daar werken sommige vaccins nu al minder goed tegen. Zolang veel mensen nog geen prik hebben gehad, blijft het virus muteren. En dat gebeurt de komende tijd vooral nog in ontwikkelingslanden, verwacht deze expert. Het grootste probleem op dit moment is dat we toch heel veel landen nog geen enkel vaccin hebben. Eh, of geen enkele dosis is daar beschikbaar gemaakt. Dus dat vormt een risico voor ons allemaal. we zijn niet veilig voordat we allemaal gevaccineerd zijn. Een explosie vanochtend vroeg bij de Miraskerk in Krimpen aan de IJssel. Die kerk kwam dit weekend nog in het nieuws... nadat een verslaggever van de regionale zender Rijnmond voor de deur werd geduwd en geschopt. Volgens de politie is er mogelijk een vuurwerkbom ontploft. Er is niemand gewond geraakt, terwijl is er schade aan de kerk zelf. Het plan om het aantal IC-bedden uit te breiden naar 1700 gaat niet werken... zeggen meerdere ziekenhuizen in het AD. De bedden zelf zijn er wel, maar het ziekenhuispersoneel is uitgeput. En dus zijn er als het nodig is niet genoeg handen aan het bed. Snowboardster Bibian Mentel is overleden. De drievoudig Paralympisch kampioene snowboarder kreeg 20 jaar geleden voor het eerst botkanker... en daarna keerde de ziekte regelmatig terug. Ze heeft zich altijd ingezet voor de sport. Snowboarden heeft me heel veel gebracht qua het helpen mee mogen denken over eh, het para-snowboarden. Om de sport naar het Paralympisch programma te krijgen. Maar het heeft me ook vooral heel veel geluk gebracht. Met name om andere mensen te laten zien wat ze allemaal konden. Begin deze maand kreeg Mendel te horen dat ze uitbehandeld was. Vorige week gaf ze een afscheidsinterview aan de NOS. Tuurlijk zou, zou ik er nog liever veel langer hier zijn. Maar aan de andere kant weet ik ook dat het goed is. Ik bedoel, er, is niets wat nog ontbreekt of zo. En eh, eh, met gevolg eigenlijk dat we nu alleen maar genieten. En, en dat klinkt allemaal zo idealistisch en soft misschien. Maar eh, zo is het eigenlijk wel een beetje. Bibian Mentel was 48 jaar. Het weer, lekker veel zon vandaag en de temperatuur gaat ook omhoog. Op de meeste plaatsen wordt het een graad of 21.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Miraskerk in Krimp aan de IJssel is vannacht beschadigd geraakt na een harde knal. De politie meldt dat er geen gewonden zijn, maar dat aan de voorkant wel meerdere ruiten zijn beschadigd. Op sociale media wordt veel gereageerd op het overlijden van door Bibian Mentel. Premier Rutte schrijft op Twitter dat hij bedroefd is en noemt Mentel een voorbeeld voor ons allen. Het coronavirus zal binnen een jaar zodanig muteren dat de meeste vaccins die nu worden gebruikt niet effectief meer zijn. Volgens Oxfam en de People's Vaccine Alliance is dat de inschatting van tientallen wetenschappers.